Bij de ramp in augustus 2018 kwamen 43 mensen om het leven. Volgens de deskundigen was de instorting waarschijnlijk voorkomen... als de controles en onderhoud correct waren uitgevoerd... door de Italiaanse snelwegbeheerder. Sommige pijlers waren de laatste 25 jaar amper nog nagekeken... en bij staalkabels was sprake van corrosie. Ontwerper Morandi had nog voor die corrosie gewaarschuwd... maar daar is niet naar geluisterd. Ook voor Zuid-Afrika naar Nederland geldt nu een vliegverbod... vanwege een nieuwe variant van het coronavirus die besmettelijker zou zijn. Afgelopen weekend gebeurde dat al voor het Verenigd Koninkrijk. Het nieuwe verbod betekent onder meer dat twee vluchten met zo'n 120 passagiers... die komende dag vanuit Zuid-Afrika in Nederland zouden aankomen, niet doorgaan. Vrachtvluchten en vluchten met medisch personeel blijven wel toegestaan. De maatregel geldt tot uiterlijk 1 januari. In het tv-programma Op 1 zei minister De Jonge dat Nederlanders in Zuid-Afrika en het Verenigd Koninkrijk niet worden gerepatrieerd. Volgens de jongen moeten mensen snappen dat reizen in coronatijd een risico is. In Velsen Noord was het afgelopen avond onrustig door tientallen jongeren. Agenten werden bekogeld met glas en zwaar vuurwerk. Daarna werd de ME ingezet. Een jongen van 15 is aangehouden voor het afsteken van vuurwerk. De jongeren waren bij elkaar gekomen na een oproep op sociale media. De burgemeester van Velsen had een noodbevel afgekondigd... waarin bewoners werden opgeroepen om zoveel mogelijk binnen te blijven. Het weer bewolkt en regenachtig. Het blijft vannacht erg zacht en de temperatuur ligt tussen de 10 en 13 graden. Overdag in het noorden vaker droog met wat zon.